Lubbers is niet bij die gesprekken aanwezig omdat dat volgens hem niet past bij zijn opdracht om alleen te kijken naar de mogelijkheden van een meerderheidskabinet. CDA, VVD en PVV bespreken ook een minderheidskabinet... waarbij de PVV vanuit de Tweede Kamer gedoogsteun geeft. Informateur Lubbers wil zaterdag voor middernacht horen... wat de gesprekken hebben opgeleverd. De olie uit het lek in de Golf van Mexico breekt sneller af dan verwacht. Dat zeggen Amerikaanse wetenschappers. Volgens hen zorgen natuurlijke bacteriën ervoor dat de olie sneller oplost dan werd aangenomen. En bovendien hebben twee stormen in het gebied de grote olievlekken uiteengedreven, waardoor die makkelijker afbreken. De wetenschappers werken voor de Amerikaanse overheidsdienst die de oceanen in de gaten houdt. Ze zeggen dat ook de opruimactie met meer dan 4000 boten heeft geholpen, maar dan gaat het vooral om de olie aan de oppervlakte. De wetenschappers maken zich nog wel grote zorgen over de milieuschade op lange termijn. De bewoners van vier ontruimde flatwoningen in Amsterdam-Noord mogen vanavond weer naar huis. Morgen kunnen ook de bewoners van de 28 andere ontruimde woningen terugkeren. De huizen staan tegenover de flat waar zondag een zware explosie was. En daarbij kwam asbest vrij. De gemeente besloot erop de balkons van de flatwoningen schoon te maken. Bij vier woningen is het werk nu klaar. De balkons van de andere huizen volgen morgen. Bij de ontploffing in Amsterdam-Noord werden zondag de voor- en achtergevel van een flatwoning eruit geblazen. Een man raakte daardoor zwaar gewond. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en verspreid over het land komen buien voor. Morgenochtend